Sjerpen verder uitbreiden. Volgens de Vereniging voor Sociale Diensten is de situatie zelfs akelig slecht. Ondertussen neemt het aantal mensen in de bijstand juist verder toe. De meeste sociale diensten gaan bezuinigen op reïntegratietrajecten. Veel extra diensten door niet-uitkeringsgerechtigden worden ook geschrapt, zoals bijvoorbeeld sollicitatietrainingen en hulp bij leerwerktrajecten. Het totale tekort van sociale diensten van alle gemeenten bedraagt 340 miljoen euro. De verwachting is dat het het komende jaar nog verder oploopt. In Wermsveen in Zuid-Holland is een hefbrug bijna 30 meter naar beneden gevallen. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Voor de veiligheid is de weg en het scheepvaartverkeer stilgelegd. De oorzaak van de val was een stroomstoring. Ik Kort daarvoor als een schip onder de brug doorgevaren. De brug over de Gouwe in Wallingsveen zou door de klap aan de nood hangen. In de inflatie die is in mei gestegen naar 2,3 En Dat is het hoogste cijfer in 2,5 jaar tijd. De hoge inflatie heeft vooral te maken met de hogere prijzen voor vliegtickets en energie. Gas en elektriciteit waren in mei flink duurder dan een jaar eerder. Verder zijn koffie, thee en cacao flinke uitschieters. Minister Verhagen van Economische Zaken staat positief tegenover het idee om huiseigenaren uit te kopen die onder hoogspanningskabels wonen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Elektriciteitstransporteur Tennet had voorgesteld om de huiseigenaren uit te kopen. Dat zou in totaal zo'n 530 miljoen euro kosten. Dat bedrag wil Tennet doorberekenen in de energierekening. Ieder huishouden zou dan ruim een euro per jaar meer moeten betalen. Voor de minister een besluit neemt, wil u weten wat de Kamer vindt van het plan. Het weer, veel zon, maar vanmiddag in het hele land ook een bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A27, Almere naar Utrecht.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 Just Thank you. can't get it back, never think what you gave me, you can't get it It's just like from the devil. Hey, can't be found, they can't get it back. you All my love, but they can't get it back. Never think that you gave me, you can't get it back. It's just not going down like that. can't be found, they can't get it back. you All my love, but they can't get it back. Never think that you gave me, you can't get it back.